Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. In de Oostenrijkse Alpen is skier om het leven gekomen door een lawine. Dat melden Oostenrijkse media. Twee andere Nederlanders raakten gewond. Zij zijn een levensgevaar. In de groep zaten nog zeker vijf andere skiers en zij bleven ongedeerd. Het ongeluk gebeurde in Tirol, in het Utstaal, op een hoogte van 3000 meter. Door slecht zicht was de groep terechtgekomen op gevaarlijk en rotsachtig terrein. Na de lawine werd alarm geslagen, maar hulpdiensten vonden de bedolven Nederlander pas na een uur. Hij kon niet meer worden gereanimeerd. Bij een frontale botsing op de A2 in Maastricht zijn vier mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn zwaar gewond. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Na het ongeluk werd de A2 bij het Europaplein in noordelijke richting afgesloten. Hoe lang de weg afgesloten blijft is nog niet te zeggen. Er wordt veel onderzoek gedaan naar ernstige ziekten zoals kanker en dementie, maar weinig naar alledaagse kwalen. Dat moet anders, zeggen huisartsen in Nieuwzuur. En daarom komt er een nieuw fonds dat onderzoek gaat doen naar klachten die vaak voorkomen, zoals eczeem en oorontstekingen. Een ander voorbeeld is een verstuiking van de enkel. Artsen tapen die vaak in, maar ze weten eigenlijk niet of dat de juiste behandeling is. Het nieuwe fonds moet worden betaald van donaties en erfenissen. Voetbal in de eredivisie heeft PSV voor het eerst sinds eind vorige maand weer gewonnen.